Hij stuffed de hue, luid en alleen. En hij goud kief, kent aan ons aan. Dan het waar was een moezelnoens met, maar hij had de niet uit. met. Dan het eerste week geld bracht, dan het alweer een zwintje voor hem kocht. Ah, his name to you out in en line, and I could keep geen kaner zijn. Dankzij die was ging ze een boer, en door haar ze vreselijk stoer. Smeur zo'n vier uur al onder de kou, en om ze muur de ouders van mevrouw. Hij zestien en slim alleen. En hij gaat kiek, geen aan ons zijn. Hij nog nooit aan nou kind, want hij is aan alles al zo gewend. Ja, dan is er toch eens wat mis. Is nou nodig dat mens is maakt, wat hij nou is. Hij is 16 jaar, een beetje alleen. En I gaat kieken, geen time om zijn. Zo is leven.